Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De netmanager van NPO 1 heeft opnieuw een streep gehaald door een plan van de EO voor een voorstelling op 4 mei. De omroep wilde een voorstelling over twee Joodse families die zich tijdens de oorlog schuilhielden in een Rotterdamse kerk live uitzenden op tv. NPO vindt zo'n tv spectakel niet passen bij het ingetogen karakter van de 4 mei-herdenking. Het Nationaal 4 en 5 mei-comité, Joodse organisaties in Rotterdam en het gemeentebestuur waren wel enthousiast. Eerder keurde de netmanager een EO-plan voor de opvoering op 4 mei van een Anne Frank-voorstelling in Amsterdam af. En toen was het Nationaal Comité het wel met hem eens. In het hele land wordt vandaag geld ingezameld voor de strijd tegen ebola. De landelijke actie is de hele dag te volgen op NPO 1. Tot middernacht wordt vanuit het gebouw voor beeld en geluid in Hilversum verslag gedaan. Mensen kunnen op Giro 555 geld doneren voor de strijd tegen ebola. Ze kunnen bekende Nederlanders bellen om geld te geven. In het panel zitten onder andere Humberto Tan, Vrouwtje de Bot en Ron Brandsteder. Aan het begin van de dag was er al ruim 4,5 miljoen euro binnen. Tot nu toe zijn zo'n 15.500 mensen besmet geraakt met ebola. Ongeveer 5700 mensen zijn aan de ziekte overleden. Vooral Sierra Leone, Guinea en Liberia zijn zwaar getroffen. De topper tussen PSV en Feyenoord is verplaatst van zondag naar dinsdag. Dat heeft de KNVB besloten na overleg met beide clubs en de gemeente Eindhoven. PSV moet vanmiddag om 5 uur het gestaakte Europa League-duel met Estoril nog afmaken. Als ze zondag alweer tegen Feyenoord hadden moeten spelen... zouden de Eindhovenaren te weinig rust hebben gehad. In het Philipsstadion in Eindhoven wordt dinsdagavond om kwart voor negen afgetrapt. Het weer, nu nog veel wolkenvelden, maar geleidelijk meer zon. Het wordt 13 graden in Zuid-Limburg en hooguit 4 graden in Groningen. Er staat een stevige oostenwind. Komende nacht gaat het plaatselijk vriezen. Morgen zonnige periode bij 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen bij Muiden 2 kilometer. A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek 3 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A4 richting Den Haag bij de afrit Hoofddorp. Dan nog een aanrijding op de A16 Rotterdam richting Breda bij knooppunt Klaverpolder. 5 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht.